Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel mensen in New York houden vandaag de adem in... voor de mogelijke arrestatie van oud-president Donald Trump. Deze CNN-verslaggever noemt het een tikkende tijdbom. When you think about you have a former president, never before uh, in the history of our country have we seen a situation like this. Uh, then you have potential protesters. Uh, you have the fact that law enforcement is thinking about what happened on January 6th. Daarmee bedoelt hij de kapitoolbestorming van een paar jaar geleden. Trump heeft zijn aanhangers opgeroepen om ook nu weer in actie te komen... als hij inderdaad wordt gearresteerd en aangeklaagd. Op verschillende plekken zijn ze al bij elkaar gekomen om te protesteren. Geweld tegen zorgverleners in Brabantse ziekenhuizen neemt explosief toe, schrijft het Brabants Dagblad. Bij ziekenhuizen in Tilburg en Waalwijk kwamen vorig jaar bijna 60% meer meldingen binnen... van agressief en ongewenst gedrag van patiënten en bezoekers. Er wordt gescholden, maar ook geslagen en aan haren getrokken. Een brand vannacht in een appartementengebouw in Rotterdam... is aangestoken door een verwarde bewoner, meldt Rijnmond. Een aantal woningen moest worden ontruimd. Twintig mensen werden in de buurt opgevangen en er zijn twee gewonden. Zes woningen zijn voorlopig niet bewoonbaar. En de baas van het Belgische pretpark Plopsaland moet ploprotten. Hij wordt ontslagen omdat er bij het park een pestcultuur zou zijn. Deze oud-medewerker vertelde bij de Vlaamse collega's van de VRT wat er gebeurde toen hij in een document een keer een cijfer was vergeten. De CEO Steve van de Kerkhof keek dan naar die papieren en zag dat er iets eh, van cijfer ontbrak keek dan naar mij en die smeet letterlijk de, de papieren naar mijn, eh, naar mijn hoofd. En begon te roepen, wat doe jij hier eigenlijk? En hij zei, niets waard. Ehm, en dat ging zo verder. En dus dat, dat was elke week iemand anders. leuk raak. Het vertrek van de Plopsa-directeur wordt volgens de VRT vandaag bekendgemaakt.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 make a billion dollars in the morning. I pick and choose from 20 cars, I'm Mr. Foreign. I take my whiskey, need to hide my mixed emotions. And they don't got a clue. My life is like parties over sleep. One life is priceless. It's pressure, but I guess pressure make diamonds. You know my life is like giddy up, giddy up, family daddy. Almost got that Grammy, but I guess they don't do fancy like me. But I'm cool with it.